uur. Marnik met het NOS-journaal. De hoogste baas van de Belastingdienst moet vertrekken vanwege de toeslagaffaire, meldt RTL Nieuws. Directeur-generaal Uilenbroek lag al langer onder vuur vanwege de gebrekkige omgang met de affaire. Volgens RTL heeft minister Hoekstra al voor kerst het vertrouwen in hem opgezegd. De Belastingdienst beschuldigde duizenden ouders ten onrechte van fraude met kinderopvangtoeslag en zette de bijdrage stop. Veel ouders kwamen daardoor in de financiële problemen. Vorige maand moest staatssecretaris Snel aftreden vanwege de kwestie. Amerika stelt sancties in tegen acht Iraanse overheidsfunctionarissen... die volgens de VS betrokken waren bij de vergeldingsaanvallen. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De VS komt ook met strafmaatregelen tegen de Iraanse industrie... zoals de mijnbouw en de staalsector. Een van de Iraanse commandanten die wordt getroffen door de sancties... noemt de maatregelen symbolisch. Hij zegt dat ze geen enkel economisch effect hebben. Voor snoepreisjes door partijleden van de SGP is geen bewijs, zegt een interne onderzoekscommissie. Een medewerker klaagde afgelopen zomer over een partijstichting die met subsidie partijen in het buitenland ondersteunt. Volgens de medewerker en andere partijleden was een deel van de buitenlandse reizen nutteloos. De commissie is het daar niet mee eens. De medewerker klaagde ook over verbaal agressief en intimiderend gedrag door leidinggevenden... De onderzoekscommissie zegt dat de sfeer en de bestuurscultuur binnen de SGP-stichting inderdaad onveilig konden overkomen. Voetbalclub PSV vliegt zondag via een andere route terug naar huis vanuit het trainingskamp in Qatar. De terugvlucht zou dwars over het gebied gaan waar het de laatste tijd onrustig is... na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. PSV zegt geen enkel risico te willen nemen en heeft een chartervlucht geregeld bij een andere vliegtuigmaatschappij.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 Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, eh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. we hebben straks een nieuwe nummer 1. het is Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii verlaat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence and Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 we eh, vorige week nog op 38. Grado van Zievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kieno Silva en Mohawk. En op 27 Sun From Disco van Don Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar het nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. 19, 19, 19. You think I give a fuck? Nah, I got too much. I, I got too much. I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. nummer 17. You always hear people talking about free your mind, free your body, free your soul, but they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body, free your mind, free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means.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 Op 18 was Poer de Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo.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 Just take it step by step Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM het weekend in. Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump It Up van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen. Dus op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we natuurlijk op 10 net gehad. God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezakt. En straks op nummer 9, Roses van St. John. Nummer 9. Corner with the body screaming dollar. Never sold it back, but look like Pablo in a photo.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 Wij knallen u het weekend in. Dus zit klaar voor de laatste acht platen. Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 Turn Me On van Riton Excalibur Heldens. Zometeen op 4 Hooked van Martin Eiken. En we hebben nog een nieuwe nummer 1 en nog steeds de hoogste nieuwe binnenkomen.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 Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 Poer de Milk van Ruby, Dorothy en Kies. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Junatas en Yannick Zenex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hooked van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog siert. maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.